12 uur. Waterwalgemoed met het RWS-journaal. In Kharkov in Oekraïne is een transportvliegtuig vertrokken met lichamelijke resten van MH17-slachtoffers. Het is het eerste transport van lichamelijke resten in ruim drie maanden. Na een korte ceremonie met een minuut stilte werden vijf kisten het transportvliegtuig ingedragen. Het toestel wordt vanmiddag rond 4 uur verwacht op vliegbasis Eindhoven. In de Filipijnen zijn de slachtoffers herdacht van de orkaan Haiyan... die vandaag een jaar geleden een spoor van vernieling achterliet. De meeste van de 6300 slachtoffers kwamen om het leven in de stad Tacloban. Daar liepen vanochtend bij zonsopkomst duizenden mensen met kaarsen en witte ballonnen door de straten... die het zwaarst werden getroffen. Ook is er een mis gehouden voor de slachtoffers. Haiyan bereikte windstoten tot 255 km per uur... waardoor hele straten werden weggevaagd. De schietpartij op een school in de buurt van de Amerikaanse stad Seattle heeft opnieuw een leven geëist. Een jongen van 15 is alsnog overleden. De jongen was een neef van de 14-jarige schutter, die twee weken geleden in de schoolkantine het vuur opende op andere leerlingen. In totaal zijn er vijf scholieren omgekomen, inclusief de dader die zichzelf doodschoot. De kwaliteit van de mondzorg in Nederlandse verpleeghuizen is onder de maat, staat in een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Tandenpoetsen schieten bij de onderzochte verpleeghuizen regelmatig bij in... en bijna driekwart van de instellingen heeft geen contract met een tandarts. De Amerikaanse acteur Robin Williams had geen drank of drugs gebruikt... toen hij in augustus zelfmoord pleegde, blijkt uit het officiële rapport van de lijkschouwer. Kort na zijn dood werd gesuggereerd dat Williams weer worstelde met oude verslavingen... maar in zijn bloed is alleen een normale hoeveelheid voorgeschreven medicijnen gevonden. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het vandaag droog en is er geregeld zon. Het is zo'n 11 graden. Morgen ongeveer net zo warm, dan wel wat meer bewolking. Dit was het NWS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Er staat 3 kilometer voor knooppunt Gorkum. En op de A16 Rotterdam richting Breda. Er staat op wegwerkzaamheden 8 kilometer tussen Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder. De werkzaamheden duren het hele weekend. De vertraging is ruim een half uur. Verkeer vanuit Rotterdam richting Breda kan beter omrijden via Gorkum over de A15 en de A27.